Kees Groot met het NOS-journaal. BMW heeft bevestigd auto's te willen gaan bouwen bij Netcar in Borden. De Duitse autofabrikant heeft dat vanmiddag laten weten in een intentieverklaring. De rol van BMW is cruciaal voor het redden van de fabriek in Noord-Limburg. Industrieel concern VDL uit Eindhoven wil de fabriek overnemen. Een VDL kan daar ook producten maken voor anderen, maar dat is alleen lucratief als er ook een grote klant is. Daarom werd al een tijd met BMW gesproken. De huidige eigenaar van Netcar, Mitsubishi, wil eind dit jaar weg zijn uit Born. De SP vindt dat de Europese Centrale Bank staatsobligaties moet opkopen van zowel Noord- als Zuid-Europese landen. SP-leider Roemer zei dat in het Kamerdebat over de Europese top dat de ECB op die manier de werkgelegenheid kan bevorderen. Volgens hem heeft dat meer effect dan het Europese noodfonds. Door dat pleidooi kwam Roemer onder vuur te liggen van een groot deel van de Kamer. Veel partijen verweten Roemer dat hij op die manier veel macht geeft aan een Europees orgaan dat niet democratisch wordt gecontroleerd. Ze benadrukten dat Roemer anders juist pleit voor terughoudendheid bij het belangrijk maken van Europa. Bestuurders en ambtenaren van het Rijk, de provincies en grote gemeenten maken vaak buitenlandse reizen zonder verantwoording af te leggen. Dat blijkt uit een onderzoek door Elsevier. Het blad bekeek de reizen van ruim 3000 bestuurders en ambtenaren van de afgelopen zeven jaar naar Brazilië, Rusland, India en China. Bij veel reizen is niet te achterhalen waarom ze werden ondernomen en ook is vaak onbekend wat de bezoekjes hebben opgeleverd, stelt Elsevier vast. De Nederlandse tennister Aranska Rus is door naar de derde ronde op Wimbledon. Ze versloeg de nummer 5 van de wereld, de Australische Samantha Stoser, in drie sets. 6-2, 0-6, 6-4. Het weer vanavond overwegend droog. Morgen is het vooral in de ochtend bewolkt en kan af en toe wat regen vallen. In de middag is er ruimte voor de zon en stijgt de temperatuur in een groot deel van het land tot boven de 25 graden. Dit was het NOS Journal. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De files vanaf 4 kilometer lengte staan op de A10 West naar Zaanstad voor de Koentunnel 5 kilometer. A13 van Rotterdam naar Den Haag voor Delft-Noord 4 kilometer. A15 vanuit Europoort tussen Spijkenisse en Knopend Vaanplein 9. A16 Rotterdam richting Breda bij de Van Brienenoordbrug 4 op de parallelbaan. A20 naar Gouda bij Rotterdam-Krooswijk 4. A20 verderop richting Gouda tussen Rotterdam-Alexander en Moordrecht 5. Dan de A27 naar Almere bij Beeldhoven 4.